Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Informateur Zalm. Als het aan hem ligt sluiten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie volgende maand een akkoord. De partijen zitten sinds deze week weer met hem aan de onderhandelingstafel. Volgens de VVD zijn er al wat onderwerpen afgehandeld. ChristenUnie-leider Segers zei ook dat er op veel terreinen vooruitgang wordt geboekt... en ook Pechtold noemde de afgelopen dagen zinvol. De politie heeft tot nu toe zo'n 35 tips gekregen over de vondst van een dode baby in Rotterdam. Het lichaam van het jongetje werd vorige week gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. De baby lag in een grijze vuilniszak in een plantenbak. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het dodental van het treinongeluk in het noorden van Egypte is opgelopen tot zeker 36. Er zijn zeker 100 gewonden. Twee treinen botsten frontaal op elkaar in de buurt van de stad Alexandrië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. In Israël is de oudste man van de wereld overleden. Het is Israël Kristal, die volgende maand 114 zou worden. Hij werd in 1903 in Polen geboren en maakte twee wereldoorlogen mee. De man overleefde het concentratiekamp Auschwitz... maar verloor er zijn eerste vrouw en twee kinderen. Kristal werd vorig jaar door het Guinness Book of World Records... aangewezen als de oudste man ter wereld nadat zijn voorganger was overleden. En dat was een Japanner van 112. De Nederlandse voetbalsters hebben de A-status gekregen van het NOC-NSF. Dat houdt in dat de speelsters meer mogelijkheden krijgen om zich fulltime op een sport te richten. De Oranjevrouwen werden vorige week Europees kampioen... door in de finale Denemarken met 4-2 te verslaan. Het weer vanavond droog, het koelt af naar een graad of 14. In de loop van de nacht gaat het licht regenen. Dat blijft morgen overdag ook zo, maar later vanuit het westen opklaringen. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er nog wat vertraging op de A4 en op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Op de A4 bij Hoogmade, drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij...